Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op Schiphol wordt weer maximaal gevlogen, meldt de luchthaven. Er zijn nog wel vluchten flink vertraagd na de stroomstoring van vannacht. En morgen verwacht de luchthaven een reguliere dag, maar wel druk. Vertragingen zijn ook dan mogelijk. Schiphol was vandaag een groot deel van de dag ontregeld... als gevolg van een stroomstoring die vannacht ontstond in Amsterdam-Zuidoost. Twee grote claimbureaus die op zondag bereikbaar zijn... melden al een stroom aan claims van reizigers... die vanwege de stroomstoring op Schiphol hun vlucht hebben gemist. Halverwege de middag hadden beide bureaus al honderden claims binnen. Claims over vluchten van voor 12 uur worden niet in behandeling genomen. Voor die periode is er sprake van overmacht. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un belooft een nucleaire testlocatie volgende maand te sluiten. Deskundigen en journalisten uit de Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn welkom om daarbij te zijn. Dat heeft een Zuid-Koreaanse regeringswoordvoerder gezegd. Over drie of vier weken hebben president Trump en de Noord-Koreaanse president Kim een ontmoeting. Australië stopt zo'n 350 miljoen euro in de redding van het bedreigde Great Barrier Reef. De koralen verbleken door de stijgende zeetemperatuur en er is een zeester die koraal opeet. Het geld wordt gebruikt om de waterkwaliteit te verbeteren en het ontwikkelen van een koraal dat bestand is tegen hogere temperaturen. Acht jaar na het halen van de landstitel degradeert FC Twente naar de eerste divisie. De club uit Enschede verloor met 5-0 van Vitesse, kan de andere clubs niet meer inhalen. Ajax heeft een plaats in de tweede voorronde van de Champions League veroverd. En Stijn Vreven vertrekt als coach van NAC Breda. Dat maakt hij na de wedstrijd tegen Herenveen bekend.